Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Brokkenpiloten bij rijexamens moeten er al van tevoren worden uitgevist. En daarom komt het CBR met nieuwe regels. Kandidaten moeten van een tweede rijschool groen licht krijgen voordat ze mogen afrijden. Dat moet voorkomen dat slecht voorbereide leerlingen al rijexamen doen. Volgens het CBR worden ieder jaar een paar duizend examens voortijdig afgebroken... omdat er levensgevaarlijk wordt gereden. Kandidaten hebben bijvoorbeeld nog nooit op een dubbele rotonde gereden... of geleerd hoe ze moeten schakelen. Met de nieuwe regel zouden meer kandidaten slagen en gaat ook de wachttijd omlaag. Er loopt nu een proef. Het was ook vannacht weer onrustig in Kazachstan. In de hoofdstad van dat land zijn schoten gehoord. De politie zou met luidsprekers iedereen hebben opgeroepen naar huis te gaan. En inwoners kregen een sms'je waarin ze werden herinnerd aan de avondklok. Het is al dagen onrustig in Kazachstan. Veel mensen zijn boos op de regering. En ook in Groningen zijn mensen boos. Er wordt meer gas uit de bodem gehaald dan gedacht komt er een deal met Duitsland. Als ze daar, een tekort, als ze daar tekort komen, moeten wij extra leveren. Dus gaat de gaskraan binnenkort weer verder open, terwijl dat niet de afspraak was. Deze Groningse is niet verbaasd. Iedereen eh, zag dit aankomen. Eh, en dat geeft ook aan hoe weinig vertrouwen we eigenlijk nog hebben in Den Haag. Ehm, want eh, dit is binnen zes dagen nadat het nieuwe jaar begonnen is... al de eerste belofte die weer wordt verbroken. Ajax heeft zich niet aan de coronaregels gehouden. Vier spelers die op een trainingskamp in Portugal positief testen... zijn teruggegaan naar Amsterdam. En onze sportverslaggever weet hoe. Daarbij zijn deze vier apart van de groep met een privéjet naar Nederland gevlogen. En dat is op zijn minst wel opmerkelijk te noemen. Op zijn minst ja, want de regels schrijven voor dat de vier in Portugal in quarantaine hadden moeten gaan. Bij Vitesse, dat ook in Portugal trainde, hebben ze dat wel braaf gedaan. Hun besmette spelers gaan pas terug als ze een negatieve PCR-test kunnen laten zien. Het weer, een bewolkte dag komt eraan en in het binnenland kan een bui vallen met soms onweer en hagel. Het wordt 6 graden. Vanavond kan het langs de grens met België gaan sneeuwen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat tussen Uitgeest en Knoop het meer 4 kilometer file.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 Eén telefoontje en de jongen is weg. Deze zou ik strak maken, losser in bed. Of ik hitter en forgetter, met die hit is forever. Ik ben om mijn cheddar, fuck die glitter en die klemmer. Wijnkoelers in mijn osso, alle bouten wijn als zender.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 Volgens president Tokayev van Kazachstan is de orde in zijn land hersteld... na dagen van onrust over de hoge benzineprijzen. Volgens de staatstelevisie zijn in Almaty de afgelopen dagen... meer dan 26 mensen om het leven gekomen. En het CBR wil dat kandidaten voortaan van een tweede rijschool groen licht krijgen om te mogen afrijden.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 Ik hou van jou in Sapporo, waarderende zee. Het was een lange strijd, een mooie strijd, een heftige strijd, van het een tussen strijd en wereld. En we hebben een winnaar. Natuurlijk hebben we een winnaar. Sapporo is de winnaar, mooie mensen.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 And usually I go out on nights, and I think of you once. But if they start playing that song, I can't help but to think about us. Oh, really thought I'd be done with the hardest part when I pull myself out of your arms. Wish I knew that was only the start that was going through my brain was your hands around my waist. You know how to do it so well. Really thought I was done with the hardest part when I pulled myself out of your arms.